Volgens ooggetuigen werd ze daarna in een politiebusje mishandeld. Wereldwijd wordt er nu gedemonstreerd, ook in Den Haag. Ik vind het fantastisch om dit mee te mogen maken. Vooral als ik nu ook zie wat er in Iran gaande is... dat wij dit op deze manier toch nog een beetje kunnen ondersteunen vanuit het buitenland. Ik heb mijn familie al vijf jaar niet gezien door het regime. Daarom ben ik hier gekomen. Volgens de organisatie van het protest zijn deze demonstraties een gevolg van de frustratie... die jarenlang is opgebouwd. Demonstranten die eind juni bij het huis van stikstofminister Van der Wal actie voerden... hebben werkstraffen tot 100 uur gekregen. Een boerenprotest liep uit de hand. Demonstranten braken door een politieafzetting. De advocaat van de demonstranten vindt de straf niet ver. Uiteindelijk eh, lager dan de officier geëist heeft, maar eh, nog steeds fors. Ik heb andere zaken aangegeven vanochtend waar eh, straffen uitkwamen die vergelijkbaar zijn. Maar daar waren echt mensen beschadigd, politieagenten geslagen. Zie je allemaal geen sprake van. We hebben het over een politieauto, maar het wordt veel groter gemaakt. Sommige demonstranten kregen ook een voorwaardelijke celstraf opgelegd. En er staat iets fantastisch te gebeuren voor mensen die houden van pijproken. Daar is volgende maand een WK voor in Turkije. De Rotterdamse broers Jan en Piet Heijn doen mee. De AD heeft ze opgezocht en een van hen legt uit wat de essentie van dat WK is. <clears throat> Ja, dan is het gewoon een kwestie van eh, eh, met twee lucifers en eh, drie gram tabak zo lang mogelijk proberen die pijp aan te houden. En wie dat het langst kan volhouden, wint. Maar winnen is helemaal niet belangrijk voor de broers... want zo'n WK-pijproken draait om zoveel meer. Als je met, met drie 400 man zit, vrouwen... dan is het toch een genot om dat te kunnen delen internationaal met, met, met mannen en vrouwen om pijp te roken. Ja, het is sharing en caring dat pijproken. En dan nog het weekend. Vanavond en vannacht op meer plaatsen regen. Morgen bewolkt, ook regenachtig en dan hooguit 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In regio Noord-Holland staan files op de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen Knoop het Holendrecht en Amstelveen is de vertraging een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de ring van Amsterdam tussen afrit en Knopen de Meer 10 minuten oponthoud. En op de A10 West tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens 5 minuten vertraging.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 Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi. Et que je t'aimerai pour toujours. Pour toujours Bunny. man. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.